Mariette Krol met het NOS Journaal. Als er dit weekend geen kentering komt in het stijgend aantal coronabesmettingen... zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarvoor waarschuwde minister De Jonge bij de presentatie van de corona-app. Met ruim 6500 nieuw gemelde besmettingen gaat het duidelijk niet de goede kant op, zei hij. Of er meer maatregelen aankomen, wordt dinsdag duidelijk. Voor voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care staat al vast dat meer maatregelen nodig zijn. Hij pleit er vandaag al voor een snelle, volledige lockdown. Gommers zegt dat hij geen angst wil zaaien... maar hij wil voorkomen dat de reguliere zorg in het gedrang komt... door de zorg voor coronapatiënten. Voor het eerst sinds een ontslag uit het ziekenhuis na een coronabesmetting... is president Trump weer in het openbaar verschenen. Op het balkon van het Witte Huis sprak hij een juichende menigte toe. Hij zei dat hij zich geweldig voelt en dat hij het China-virus gaat overwinnen. Daarna viel hij Joe Biden aan, zijn democratische rivaal, voor de presidentsverkiezingen. De Wit-Russische president Lukashenko heeft in een KGB-gevangenis gesproken met opgepakte oppositieleden. Over wat er is besproken is niets bekendgemaakt. Een van de gesprekspartners was de voormalige presidentskandidaat Viktor Babariko. De ontmoeting is opvallend, want Lukashenko heeft steeds gezegd dat er in Wit-Rusland geen politieke gevangenen zijn. Alle opgepakte oppositieleden zitten volgens hem vast vanwege een misdrijf. En een jongen van 18 uit Schiedam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis... nadat hij vanmiddag werd beschoten. Hij raakte zwaar gewond en was volgens de politie niet aanspreekbaar. Later meldde zich een man van 21 uit Vlaardingen op het politiebureau. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten en is direct aangehouden. Het weer. kan nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het vannacht droog. Bij weinig wind ontstaan wat mistbanken. Het koelt af tot rond de 5 graden. In de ochtend volgen weer buien, een kleine kans op onweer. Tussendoor morgen ook af en toe zon en maximaal 14 graden.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 Get freaky, get, get freaky, get freaky, get everybody get freaky over here. house is my house. Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> the noise, Mr. Chiavistelli. Chiavistelli. And this is have to it so we can kick it.